Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De autoriteiten in de staat Connecticut doen onderzoek naar een mogelijke bedreiging van president Obama. De dreiging zou afkomstig zijn van een man die rijdt in een Volkswagen Jetta. De politie is op zoek naar hem. Wat de dreiging precies inhoudt is niet duidelijk. De melding kwam vlak voor een bezoek van Obama aan Rhode Island, een kleine staat direct naast Connecticut. De president is daar aanwezig op een bijeenkomst om fondsen te werven voor de Democratische Partij. In Helmond is een 86-jarige vrouw overleden na een zeer gewelddadige overval. Twee mannen kwamen bij haar aan huis en deden zich voor als medewerkers van energiebedrijf Nuon. Bij de overval raakte de vrouw ernstig gewond. Ze overleed later in het ziekenhuis. Of er spullen zijn gestolen is nog onduidelijk. De politie van Helmond is op zoek naar getuigen. Het Internationaal Monetair Fonds blijft achter directeur Christine Lagarde staan, ook nu er in Frankrijk een strafrechtelijk onderzoek tegen haar loopt dagelijks bestuur van het IMF houdt vertrouwen in haar en denkt dat ze haar werk goed kan blijven doen. Justitie in Frankrijk doet onderzoek naar de rol van Lagarde in een fraudezaak uit 2008. Ze was toen minister van Financiën en zou nalatig zijn geweest toen er een regeling werd getroffen met zakenman Bernard Tapie. Andries Knevel en Thijs van der Brink hebben gisteravond voor het laatst hun talkshow gepresenteerd. Knevel sloot het EO-programma af met de woorden... geloof mij, het was, een het was mij een waar genoegen. Het programma Knevel en Van de Brink was acht jaar lang te zien als Pauw en Witteman vakantie hadden. Dat programma stopte drie maanden geleden al. Een van de gasten aan tafel gisteravond was Jeroen Pauw... die maandag met zijn eigen talkshow Pauw begint. Hij zei onder meer dat hij dan minister Hennis Plasgaard te gast heeft. Vorige week raakte Pauw in opspraak omdat hij had gezegd dat hij relatief weinig vrouwen zal uitnodigen... omdat vrouwen feitelijk niet zoveel in de samenleving betekenen. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 14 graden. Overdag wisselend bewolkt en er trekken regenbuien over het land. Maar ook breekt af en toe de zon door.